Medische deskundigen maken zich ernstig zorgen over een bacterie in voedsel die mensen resistent maakt tegen antibiotica. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat mensen die bacterie binnenkrijgen via het eten van kip en sommige groenten. Volgens de VU in Amsterdam melden zich bij Nederlandse ziekenhuizen steeds meer resistente patiënten. En dat aantal is het laatste decennium vertienvoudigd. Het gaat inmiddels om zo'n 50 tot 60 patiënten per jaar. Infecties zijn moeilijk te behandelen en soms zelfs onbehandelbaar. Deskundigen pleiten daarom voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie antibiotica. De gezondheidszorg dreigt anders in een situatie te belanden, zoals in de tijd voor de uitvinding van penicilline. Deskundigen werken aan een advies voor de ministers Klink en Verburg dat over tien dagen openbaar wordt. Nederland moet meer vluchtelingen opvangen voor wie opvang in de eigen regio uitzichtloos is. Dat zei oud-premier Lubbers op een filmfestival in Den Haag. Het gaat om vluchtelingen die in hun eigen regio niet veilig zijn of al jaren in een vluchtelingenkamp zitten. Nederland vangt jaarlijks 500 van deze vergeten vluchtelingen op. En volgens Lubbers moet dat omhoog naar 2500. President Obama heeft het verbod opgeheven op olie- en gasboringen voor grote delen van de Amerikaanse kust. Hij wil daarmee minder afhankelijk worden van energie uit het buitenland. Het besluit van Obama kan betekenen dat er olieplatforms komen voor het midden en zuiden van de Atlantische kust, in het oosten van de Golf van Mexico en langs de noordkust van Alaska. De maatregel wordt gezien als een tegemoetkoming aan de Republikeinen om hun steun te krijgen bij een nieuwe, veelomvattende klimaatwet. Maar voor de Republikeinen gaat het besluit niet ver genoeg. Zij pleiten voor uitbreiding van het gebied waar mag worden geboord.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 Met, met nu Country Tracks. She grew up on the side of the road where the church bells ring and strong love grows. She grew up good, she grew up slow like American honey. Steady as a preacher, free as a weed. Couldn't wait to get going, but wasn't quite ready to leave. So when I see 在。 single die Lady Antebellum uitbracht van hun cd Hate American Honey en is geschreven door Shane Stevens en Gary Berlows. En eh, het is een eh, single die eigenlijk al hoog in de Amerikaanse top 40 staat, in de country top 40 staat. Nou ja, Lady Antebellum is ook een formatie die eigenlijk van het niets kwam en daar ineens in de top 40 stond. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Nog een uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. sorry you missed me. I'll get back with you as soon as I can. you. God bless. Toby Keat, Dave Koss, Mark Miller and Arthur Thompson in Crying For Me. Got the news on Friday morning, but a tear I couldn't find. You showed me how I'm supposed to live, and now you showed me how to die. I was lost till Sunday morning. I woke up to face my fear. While writing you this goodbye song, I found a tear. I'm gonna miss that smile. I'm gonna miss you, my friend. Even though it hurts the way it ended up, I do it all again. So play it sweet in heaven, cause that's right where you wanna be. I'm not crying cause I feel so sorry for you. crying for me. I got up and dialed your number, and your voice came on the line with that old familiar message heard a thousand times It just said, Sorry that I missed you. Leave a message and God bless. I know you think I'm crazy, but I had to hear your voice, I guess. I'm gonna miss that smile. I'm gonna miss you, my friend. Even though it hurts the way it ended up, I'll do it all again. So play it sweet in heaven, cause that's right where you wanna be. I'm not crying cause I feel so sorry for you. I'm crying for me. roadside superstar. I'm gonna miss that smile. I'm gonna miss you, my friend. Even though it hurts the way it ended up, I do it all again. So play it sweet in heaven, cause that's right where you wanna be. I'm not crying cause I feel so sorry for you. I'm crying for me. I'm still. prachtige tekst. En dan eh, uitgevoerd door uh, Toby Keat met in de backing vocals Dave Kos, Marcus Miller, Arthur Thompson. Dat eh, is een gelegenheidsduo. Toby Keith heeft het trouwens zelf geschreven hoor. In januari 2010 kwamen deze singles allemaal uit. En het zijn eigenlijk allemaal hele rustige nummers. Ook dat van Greg Morgan, This Ain't Nothing. He was standing in the rubble of an old farmhouse outside Birmingham. Some on the scene reporter, stuck a camera in the face of that old man. He said, Tell the folks, please, mister, what are you gonna do? Now that this twister has taken all that's dear to you, the old man just smiles. Boy, let me tell you something. This ain't nothing. Said I learned at an early age there's things that matter and there's things that don't. So if you're waiting here for me to cry, I hate to disappoint you, boy, but I won't. Then he reached down in the rubble and picked up a photograph, wiped the dirt off of it with the hand that he still had. He put it to his lips and he said, Man, she was something. But this ain't nothing. He said, I lost my daddy when I was eight years Du Dubois en Carrie Kurt Phillips. Zij schreven het voor eh, deze Greg Morgan. En die plaatsen het op een cd. That's Why, die hij uitbracht in, eh, in 2009. Het eind van 2009. Maar deze single bracht hij dan weer uit in januari 2010 op het BNAS record label. Dit is Freddie Weller. The midnight hour is striking. And I keep hearing footsteps in the hallway. I hear familiar voices, and I try to tell myself it's just the wind. Every night the same old feeling comes around to haunt me since you left here. I'd get up and close the door, but that won't stop the hurt that's wanting you. Your memory walks through walls. I see you standing there. You're close enough to touch, but then you shadows fall, your memory walks through walls. I knew the day would come, and there was nothing I could do but watch it happen. I come home from work and dread to turn the key that opens up the door. swear I moved that picture of you yesterday from off the bedroom table. I try to tell myself you're gone and love don't live here anymore. But your memory walks through walls. I see you standing there close enough to touch, but then you disappear. I lay me down to sleep and pray my heart don't break. But when shadows Memories Walk Through Walls. Ja, het, het gaat gewoon door eh, Waar je ook bent, waar ik ook ben, ik zal altijd aan je denken. Freddy Weller en Kent Westbury, die schreven het samen. Ain't No Stopping Her Now, dat sluit mooi aan op dat eh, liedje van Freddy Weller. Hè? En dit is gezongen door Ash Bowers. No red lights, no nothing's gonna slow her down. If there's traffic on the main road, she'll find a way around. She's got her foot on the gas. She's getting gone real fast. Guess I waited. My Best Days Are Ahead of Me. En eindelijk een beetje uptempo van de cd My Best Days. Blowing out the candles on another birthday cake. Old enough to look back and laugh at my mistakes. Young enough to look at the future and like what I see. My best days. days are ahead of me. Life hasn't always been a party, but mostly it's been good. There's only one or two things that I'd change if I could. I don't get lost in the past or get stuck in some sad memory. Yeah. My positief ingestelde jongeman, hoor, deze Danny Gorky. Want hij zegt, eh, mijn beste dagen, die moeten nog komen. Mijn toekomst is helemaal verzekerd. En dat eh, heeft hij ook gedaan door te tekenen bij RCR op het 19 record label. En dit is getekend bij Arista Nashville. Alan Jackson, dat is lang geleden dat we daar iets van gehoord hebben. Hè? It's just that way. That old sun comes up every morning back down at the end of every day. It's just that way. Stars show up every evening. The man in the moon comes out to play. It's just that way.

why, cause I can't say. It's just that way. And sure as the world keeps turning, my love for you will never change. Oh, it's just that way. Girl. zon komt iedere morgen weer een keertje op. It's Just That Way. Alan Jackson, Vicky McGlee. Zij schreef het samen met Kyle Sackley. En ze hebben het uitgebracht in 2010. Eh, dat was in ieder geval de single. En ja, de albumversion die is ook terug te vinden op, eh, op de, de cd van die Alan Jackson. Hmm, dat zou ik ook zeggen als ik zo'n stem had. De stem van Rascal Flats. Unstoppable.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 it never goes down. When your heart is full of doubt. soms dan krijg ik van eh, platenmaatschappijen een, eh, een berichtje dat er weer een nieuwe cd op hun site staat die ik dan mag downloaden en helemaal legaal mag downloaden hoor. En dat zijn het vaak eh, ook van die gelegenheidsformaties. De Nashville Brigade, zo heet deze formatie. Vraag me niet wie er precies in zit, want dat wisselt van keer tot keer. My home across the Blue Ridge Mountain. across the Blue Ridge Man. mountains. My home's across the Blue Ridge Mountains. My home's across the Blue Ridge Mountains. And I never expect to see you anymore. Oh. A Blue Ridge Mountain. My home across a Blue Ridge Mountain. And I never expect to see you anymore. see you anymore. Archie Raven, een man die prachtige liedjes schrijft, hè? Maar hij liet dit nu schrijven door een zekere David Van Musteren, Daddy's Phone. Your mama's got you with her, married to another man. It makes it hard to see you, but I try the best I can. You say you really like him, he's been good to you. that's okay with me if that's what's best for you. Now, way down deep, I'm sure you know I miss you every day. I wish I could be with you, and I think I found a way. I bought this special phone just for me close at hand. And here's what you can do when you're missing me. tell me you're still my very own. You won't forget your daddy. I'm sure that it's true. You know how much I love you. I know you love me too. When you're in de zoveel tijd komt er ook weer eens een keer een nummer uit van de Bellamy Brothers. Hè? David Bellamy en Howard Bellamy, die kunnen het maar niet laten om regelmatig nog eens een keer muziek te schrijven en het dan eh, uit te brengen. Zij het dan niet, al dan niet op een single cd'tje of een gewone cd. on. I will hold your memory close, my dear. Should you ever think of me, just send your love out on the evening breeze. I'll collect it from Until you come back home again. Cause in the heart of my heart, there's a place reserved for only you. It has memorized your face. It's a lonely heart of my heart. There's an empty little feeling there. Though I feel the hurting start, I know we'll never be apart. In the heart of my heart. Lovers leave. much about it. But when you take your love away, I'm just an empty shell without it. But if your mind should ever change, There's a place reserved for only you. It has memorized your face. It's a lonely little space in the heart of my heart. soms kan het heel raar verkeren. Hè? Ik was op een gegeven moment eh, bezig met het zoeken naar eh, muziek van uh, McIntyre. Want u weet, ik ben nogal favoriet van die dame. En op een gegeven moment kreeg ik ook weer zo'n mailtje van, van een platenmaatschappij. En die zei van, je kunt een cd downloaden. Ging zoeken en zie daar de cd van Riba McIntyre. En toen dacht ik van, ja, deze wil ik eigenlijk toch wel origineel hebben. Dus ik vroeg aan een nichtje van mij die regelmatig naar Amerika gaat voor haar werk. En ik zei tegen haar van, kijk eens in de platenzaak of je daar de cd van Reba McIntyre Keep On Loving You kunt vinden. Toen zei ze, ja hoor, dat wil ik best doen. Nog geen twee dagen later kijk ik in mijn postbus en wat zie ik daar? De originele cd van die Reba McIntyre. Ik natuurlijk meteen een mailtje naar die dame gestuurd, naar die nicht van mij gestuurd en gezegd van, je hoeft hem niet meer mee te brengen. Her husband left on Saturday for a woman that was Sunday she just stayed in bed with the covers pulled over her head. But on Monday for sure right. Yeah, this could be the time of. you, yes I am. I'm gonna get you if I can. I'm gonna get you, yes I am. Now I'm gonna be your loving man. Who's gonna get you? Alle nummers geschreven door eh, Mark van Dijk staat er op deze cd-single. Who's Gonna Get You? Dat is eh, een van de singles die door eh, deze man geschreven zijn. Ja, deze Johnny Handsome, want na, na die naam luistert hij. Die artiestennaam heeft hij. En hij woont, het is een Nederlandse rock'n'roll southern soul muzikant staat er op zijn bio. Die zich net over de grens in België heeft gevestigd. Op het eerste gezicht e-, lijkt het een economische vluchteling. Maar dat is slechts een gedeeltelijk waar. Want de muzikanten in dit genre zijn over het algemeen inderdaad geen grootverdieners. En in België kun je voor hetzelfde geld nog wel een huis met een flinke tuin kopen. Nou ja, dat wordt dus maar gekscherend geschreven. Maar toch ligt de waarheid ergens anders, zeggen ze. En de mensen die ooit eh, in dit grensgebied komen, zullen het weten. Zo gauw je één meter over die grens bent, is eh, ook echt werkelijk alles anders. De huizen hebben een andere vorm, andere kleur. De straten hebben andere stenen. En de elektriciteitsleidingen lopen nog boven de grond van huis tot huis. Landbouwpercelen worden klein en rommelig charmant. Roken is er geen zonde, maar een ontspanning. En op zondagochtend is de bakker open voor verse broodjes. Je hebt er nog winkels die namen dragen als Tom en Wapens Frank. En al die sfeer, die moet deze Johnny Handsome gegeven hebben tot het maken van deze cd's. En dit is de titeltrack, Oh Katarina. to sleep, I'm in too deep. I'm pretty lonely. I haven't been eating for five days straight, just drinking rum and coke. kan nog veel meer muziek draaien van deze Johnny Handsome en zijn Flexible Joints. Vorig jaar toen de Entertainment eh, ten onder ging, ja, dat kwam eh, groot in de kranten en eh, op het nieuws. Ja, iedereen sprak erover, want het was van een bekende Nederlander. Maar er zijn ook kleinere groepjes die eigenlijk gewoon failliet gegaan zijn. Onder andere een groep waar Jan-Willem Roy mee van doen had. Hij had daar een contract getekend en zij zorgde voor zijn optredens. Dat gaf hem de inspiratie voor dit liedje zonder om te kijken. Een maatpak en de Blackberry Boys Blues van zijn toekomstige cd. Je hebt me besodemieterd en bedrogen. Zonder om te kijken, keihard in mijn droge ogen. Dat zoveel schoonheid tegelijk ook zo lelijk kan zijn. Het was mooier dan mooi en beter dan goed. Alle clichés zijn nu te maken, maar als het dan echt moet. Ik van jou en jij van mij, zo simpel had het kunnen zijn. Ik ben niet de enige, de enige op de laatste. Ik maak me geen illusies, die bewaar ik voor later. Ben nog lang niet klaar met jou, dat kun je vergeten. Je hebt me bedonderd, mijn bord leeg gevreten. Zo groot als al je leugens bij elkaar, zal ik straks voor je staan. Alle liefde dat doe ik mijn hart niet meer aan. Ik was naïef en te goed geloven. De brave katholiek kritische vragen overboden. Er steeds vanuit gegaan dat je altijd, altijd naast me zou staan. en het felle tegenlicht van verblindende euro's in het verschiet. Deed je idealen vervagen, echt veel anders was het niet. Er zou een zin van allemaal kunnen zijn, maar hij is van mij. Ik ben niet de enige en ik maak me geen illusies, die bewaar ik voor later. Ben nog lang niet klaar met jou, dat kun je vergeten. Je hebt me bedonderd, mijn bord leeg gevreten. Zo groot als al je leugens bij elkaar, zal ik straks voor je staan do het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 100.